bruiloftsfeest was in een gebouw van hoog in de provincie Baklan in het Noord-Afghanistan. Het weer, vanuit het westen regen en maximaal rond 12 graden. Vannacht overwegend droog en morgen alleen plaatselijk kans op een bui. Het wordt dan een graad of 13.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 Premier Rutte wil zich niet vastleggen op percentages waarmee het aantal allochtonen zou moeten afnemen. PVV-leider Wilders zei eerder dat door de maatregelen over migratie de instroom van niet-westerse allochtonen zal dalen met 50 Volgens Rutte verschillen ze van mening over dat doel. De premier is al sinds vanochtend bezig met zijn antwoord op de vragen van de Tweede Kamer over de regeringsverklaring. Oud-president Nestor Kirchner van Argentinië is op 60-jarige leeftijd overleden. Hij was van 2003 tot 2007 president van het land en werd toen opgevolgd door zijn vrouw Cristina. Na zijn aantreden als president schrapte Kirchner de amnestieregelingen voor militaire en politiefunctionarissen die beschuldigd waren van moord en marteling tijdens de militaire dictatuur in de jaren 70. In België is een student veroordeeld tot 26 jaar cel voor het vermoorden van zijn ouders en zus. Een jury bevond hem gisteren al schuldig. Zelf heeft hij altijd ontkend dat hij zijn familieleden heeft omgebracht. Er was geen sluitend bewijs tegen hem. In België is na de rechtszaak over de parachutemoord discussie ontstaan over veroordelingen door juries zonder dat er concreet bewijs is. Afgewezen asielzoekers en illegalen worden nog te veel als criminele gevangenen behandeld. In een inspectierapport van het ministerie van Veiligheid en Justitie staat onder andere dat mensen die wachten op uitzetting standaard met meer personen in een cel worden opgesloten. Toch is het regime in de gevangenissen en de medische zorg voor de vreemdelingen verbeterd ten opzichte van enkele jaren geleden. In Indonesië is het dodental als gevolg van het